vissen een paar keer per jaar. Op zee op namieren met gezellige heren. We houden naast vissen van drank op zijn tijd. Want zien we een biertje, dan hoor je geheid. Ik zie een pels. Waar? Daar op de tap. Waar op de tap? Nou daar, een gele met een kraagje. Nee, het is geen grap, is heerlijke goudgele sap. De vissersfamilie werd vreselijk groot. De schipper die vluchtte, want hij schrok zich dood van de vissers die zongen. Waar is het toch fijn, met storm en met regen op het water te zijn. Ik zie een pijl een gele met een kraagje. Nee, het is geen grap, is dat heerlijke goudgele sap.